Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Na de aardbeving in Haiti worden nog honderden mensen vermist. Het dodental is opgelopen tot boven de 300 en minstens 1800 mensen raakten gewond. Veel huizen, kerken en wegen zijn verwoest. Dat maakt de chaos in het land compleet, zegt correspondent Marieke de Vries. Er is ook nog eens een tropische storm, Grace, onderweg naar Haiti. Die zal er waarschijnlijk zondagavond, maandag aankomen. Nou, dat zet nog eens extra druk om mensen zo snel mogelijk eh, onder het puin vandaan te redden. En daarnaast is ook een maand geleden nog de president van Haiti vermoord. De premier van het land heeft de noodtoestand uitgeroepen voor zeker een maand. De Verenigde Staten halen ambassadepersoneel weg uit Kabul in Afghanistan. President Joe Biden heeft 5000 militairen die kant op gestuurd om te helpen. De Taliban nemen steeds meer steden in. Hoofdstad Kabul is de enige grote stad die ze nog niet in handen hebben. Een taxichauffeur is afgelopen nacht tegen een lantaarnpaal op de provinciale weg bij Oosterwijk gebotst. De man verloor waarschijnlijk de macht over het stuur, kwam in de berm en knalde tegen een lichtmast. Die reed hij helemaal uit de grond. De taxichauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. En een doelpuntenfestijn voor Ajax in de Johan Cruijff Arena. De Amsterdammers versloegen NEC gisteravond met 5-0. Trainer Erik ten Hag was dan ook blij. Ik heb ervan genoten net de ploeg ook gezegd. Eh, het was eh, plezier om naar te kijken. En ik denk dat de spelers op het, veld, op het veld het ook zo ervaren hebben. En ik denk dat de fans het ook heel mooi vonden. Ja, gelukkig waren die er weer eens. Ja, zo te horen. Hè, eh, konden ze het omarmen. En uh, was er waardering voor. En ja, dat is natuurlijk mooi, want voetbal speel je uiteindelijk voor de fans. Er werd gisteren nog meer gevoetbald. Fortuna Sittard won met 2-1 van FC Twente. En PSV begon met een 2-0 zegen op Heracles. Het weer lekker zonnig met af en toe wat bewolking. Blijft droog. Het wordt 21 graden op de Wadden en 27 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 This song is a train song where the engineer is Uncle Sam. Here comes the freedom train. You better hurry down. Just like a Paul Revere, it's coming into your hometown. Inside the freedom train, you'll find a precious freight. Those words of liberty, the documents that made us great. You can shout your anger from a steeple. You can shoot the system full of holes. You can always question we the people. You can get your answer at the poll. That's how it's always been and how it will remain. As long as all of us keep riding on the freedom train. Mercer, Peggy Lee, Benny Goodman, Margaret Whiting, the Pipers and the Western Band. Setting on the observation, spreading freedom through the land. You can write the president a letter. You can even tell him to his face. If you think that you can do it better, get the votes and you can take his place. that you're obeying. You can shout your anger to the crowd. We may disagree with what you're saying, but we'll fight to let you say it loud. That's how it's always been. That's the way it's gonna remain. As long as all of us keep riding on the freedom train. Riding Goedemorgen, luisteraars. Zes minuten over tien, de ZFM Jazz Express. Of om met eh, Peggy Lee, Johnny Mercer, Benny Goodman en de Pete Pipers te spreken. De Freedom Train is eh, vertrokken. Laat je de komende twee uur meevoeren over de hoofd- en zijsporen van de jazz... via bekende en minder bekende tracks. Mijn naam is eh, Edward Rauhorst. Ik ben je machinist en conducteur van vandaag. En ik hoop de boel een ja, beetje in goede banen te Leiden. Welkom aan boord. That righteous train is coming, you've got no time to Whole engine hills are jumping. Hop on and lose your blues. I hear that bell ringing. It's really coming on. A rocking and a swinging. Latch on before she's gone. Get on board, little children. Get on board, little children. Get on board, little children. There's lots of room for all. Get on board, little children. Get on board, little children. Get on board, little children. We're gonna have a ball hear that boiler clanging. She's coming round the curb, a busting and a banging, and straining every nerve. Ooh, the whistle's blowing. You'd better hop inside. No trouble where she's going, and Anyone can ride, get on board. Little children, get on board. Little children, get on board. Little children, there's lots of room for all. Get on board, little children, get on board. Little children, get on board. Little children, we're gonna have a ball. she passes, she'll take you anywhere. No first or second classes, no difference in a fare. If you can't take that rhythm, let all the squares remain. Just leave your worries with them and take the ratchet train. Get on board, little children, get on board, little children, get on board, little children. There's lots of room for all. Get on board. Little Stuck it on that righteous train. you try. ZFM Jazz. Nogmaals, welkom aan boord van de ZFM Jazz Express. Je hoorde eerst Ella May Morse. Get on board, little children. Iedereen is gelijk in haar trein. De trein, de, de de prijs van de kaartjes is gelijk voor iedereen. Geen eerste en tweede klasse. Nou ja, die droom is nog niet helemaal werkelijkheid geworden. Maar wie weet. Gevolgd werd ze door Mabel Scott. En die ging liever aan de boemel in de Choo Choo Boogie Train. En daarop volgde weer Christian McBride en zijn big band... die liever het avontuur zochten in de nachttrein, Night Train... die uitvoering van de klassieker van tenorsaxofonist Jimmy Forrest door Christian McBride. Do you hear that whistle down the line? I figure that it's engine number 49 She's the only one that sound that way On the episode to in Santa Fe. I see the old smoke rising round the bend. I reckon that you know gonna meet a friend. Folks around these parts get the time of day from the Appleton to Pica and the Santa Fe. Ooh, hey Jim, you better get that rig. Ooh, she's got a list of passengers, mighty big, and they all want list down the Brown's Hotel Casa traveled quite a spell on the way from Philadelphia on the outside of Topeka and Santa Fe. that whistle down the line Figure that it's engine number mine. She's the only one I haven't signed. That way on the after sun to begin. Saturday. I see the old smoke rising round my bed. I reckon that she knows she's gonna meet her friend. Folks around these parts get the time of day from the after sun to pick up and the sound of day. zonder plaats te nemen in de A-Train. Van de hand van de meester van de train, treinsongs. Eh, Duke Ellington is natuurlijk eh, ondenkbaar. En die A-Train werd hier aangedreven door de trompetist Clifford Brown... en drummer Max Roach met op saxen eh, Harold Land en piano Richie Powell. En dat werd gevolgd, dat nummer, die A-Train... door eh, Atchison, Topeka en de Santa Fe... in de uitvoering van eh, de zanger Tom Lellis. In 1991 zong hij dat. Een ode aan die eh, legendarische treinlijn vanuit Atchison, Kansas... naar Santa Fe, New Mexico. En vijf jaar later ging die treinlijn ter ziele. seen good times and I've seen bad times sometimes. But I wanna go back to the time and place I used to know. Let me ride, ride on the slow train, carry me home carry me home. Drank wine with kings and queens. I've seen right and wrong. Now I'm feeling kind of tired and weary. Wish a slow train come take me home. Let me ride. Zijn mannen brachten eerst een ode aan dat kolkende hoofdstadsom van eh, New York in eh, Central Manhattan. Grand Central, zo heette het nummer dus. Waar je ook nog eh, ehm, John Coltrane op hoorde. En dat werd gevolgd door de troubadour, de Nederlandse troubadour en meester-gitarist eh, Hans Teesink, die wat de eh, vaat minderde in de slow train... waarbij hij leek te mijmeren over het eh, finale ritje... in een ja, soort van langzame blues-gospel wagon, wagon, slow train. Maar laten we dat loodlopend spoor verlaten via de volgende man, de pianist componist en arrangeur John Beasley en zijn Monkestra. Uh, eh, die stoken het vuurtje in de ketel weer op met uh, Thelonious Monk's eh, klassieker Locomotive. En dat is te vinden op Beasley's meest recente en een meestelijk album... Monkestra Plays John Beasley van afgelopen... jaar echt een heel fraai album. Dat kan ik je echt aanraden. nog steeds in de ZFM Jazz Express... via John Beasley's Monkestra met zijn uitvoering van Monk's Locomotive... kwamen we met Daniel Heskedal uit Noorwegen... in een soort van eh, droomlandschap <clears throat> terecht in Scandinavië, denk ik. Maar we met enige weemoed eh, terugblikken eh, naar wat er achter ons ligt... maar tegelijkertijd ook leken vooruit te kijken naar het eh, onbekende... zoals het hoort in eh, de jazzwereld. Af en toe onbekende dingen. Ik weet niet of je die Daniel Heskedal al eerder hebt gehoord. Het is echt een heel, ja, heel prettige muziek om naar te luisteren. Echt de moeite waard om eens op te zoeken. Maar we gaan naar een ander land. Luister maar. 9451 à destination d'Amsterdam Centrale et Bruxelles Midi, départ initialement prévu à 14h25, partiront in tranen op perron toen ik klein was. In de trein naar het noorden. We keken elkaar na in de ondergaande zon. Toen ik klein was, in de trein naar het noorden. Onbewust besefte ik dat het nu voor mij begon, hoewel ik klein was. In een trein naar het noorden. Ik zong ons slaapgebedje, zo hard als ik maar kon, omdat ik klein was in een trein naar het noorden. Ik viel onbeheerd in slaap in de schoot van een wagon toen ik klein was. In de trein naar het noorden. Je staat voor mij nog steeds op een wegstervend perron. Omdat God ons gebedje niet verhoorde. Ja, plotsklaps zijn we beland in de trein van Frankrijk naar Nederland... met het eh, ontroerende liedje van Ramses uh, Shaffi natuurlijk. De trein naar het noorden waarin we meebeleven hoe Shafi als eh, klein jongetje... hoe dit onderging om op de trein naar het verre Holland te worden gezet. Naar zijn tante in Utrecht, omdat zijn eigen moeder in Frankrijk... aan een ernstige vorm van eh, TBC eh, leed. En hij werd begeleid hierbij op drums. ik meen ja, John, John Engels. En, en natuurlijk op piano Louis van Dijk. En op bas Jacques Schols. Ja, ik zie dat we al bijna aan het einde van het eerste uurtje zitten. Eh, we zitten in een hele fraaie treinrit. Ik hoop dat je ook het tweede uur uh, meerijdt met mij. Mijn naam is eh, Edward Rauhorst. Ehm, schrik niet als je zoveel nummers hoort en denkt... wie zijn het allemaal? Wie zijn mijn medepassagiers? Vanavond komt <clears throat> de, de volledige playlist op eh, mijn blog te staan, mijngroeven.nl... en ook op de facebook van ZFM eh, Jazz. We gaan nu verder, nog eh, voor het einde van het eerste uur... met een dame die we ook allemaal kennen. ze is niet meer onder ons. ze maakte furoren met de Shocking Blue... maar na die carrière Shocking Blue deed ze ook wat de jazzy achtige dingetjes. Mariska Verus, Shocking Jazz Quintet. Luister maar. Beste reizigers, de trein welke gereed staat op spoor 5... wordt u vriendelijk verzocht niet in te stappen. Herhaling, de trein welke gereed staat op spoor 5... wordt u vriendelijk verzocht niet in te stappen. this first If it's now you need is good. Veres, Shocking, Jazz Quintet, Never Marry, A Railroad Man. Ja, ze heeft er spijt van dat ze in het bootje is gestapt met eh, een man van de NS. Want die geeft meer om een nieuwe trein dan om haar. Al dus uh, zingt ze. Of heeft het hier over een liefhebber van modeltreinen. Ik eh, kan het haar niet meer vragen. Een mooi liedje was het wel. Hoe dan ook. Ehm, Virus, uh, eh, daarmee met Mariska Virus eindigen we ons eerste uur... en ze zetten ons op het spoor voor het tweede uur... naar een korte tussenstop. Dus ga niet weg, blijf ook in deze trein in het tweede uur.